als jij van me houdt. Laat de rest van de wereld me koud. Als jij me bemint, is er voor mij of het leven begeert huisje zo klein zal een nestje vol zonneschijn zijn. Als jij van me houdt, laat de rest van de wereld me koud. Dansend op zachte sfeer van volmaakte mysterie. Waar ik me met je alleen en dan fluister ik zacht voor me heen. Als jij van me houdt, laat de rest van de wereld me koud dat is te voor mij of het een leven begint. Ons huisje zo klein, zal een nestje vol zonneschijn zijn. Als jij van me houdt, laat de rest van de wereld maar komen. Als jij van me houdt, laat de rest van de wereld me koud. Als jij me bemint, is toch voor mij of het leven begint. Ons huisje zo klein zal een nestje vol zonneschijn zijn. Als jij van mij houdt, laat de rest van de wereld naar